Linde met het NOS-journaal. De vader van de twee overleden Nederlandse broers in Turkije is buiten levensgevaar. Volgens het ministerie van Buitenlandse Zaken in Den Haag ligt de man nog wel in het ziekenhuis. Gisteren werd bekend dat de jongens van 15 en 17 jaar dood waren gevonden op hun hotelkamer. Hun vader was zwaar gewond. De vader zou hebben verklaard dat de kinderen ziek waren geworden nadat ze uit eten waren geweest. De man zou in shock zijn. De Turkse politie onderzoekt de zaak. Familieleden die naar Turkije zijn gereisd... hebben inmiddels met de man kunnen spreken, zegt het ministerie. De politie heeft een man van 22 uit Hoofddorp aangehouden... die ervan wordt verdacht dat hij vannacht is doorgereden na een aanrijding. In Nieuwveen in Zuid-Holland werd een 19-jarige vrouw van haar fiets gereden... en raakte zwaar gewond. Ze was met een groep vrienden. Rusland claimt dat het gisteren en vannacht 95 drones uit Oekraïne heeft neergehaald. Een van de drones veroorzaakte kort brand bij de kerncentrale van Koersk aan de grens met Oekraïne. Ook dieper in Rusland zijn drones gezien. Zo werden bij Moskou en Sint-Petersburg drones neergehaald. Bij een brandstofopslag in de buurt van Estland brak ook brand uit na een droneaanval. Er zijn geen berichten over slachtoffers. De aanvallen hebben vermoedelijk te maken met de Oekraïense Onafhankelijkheidsdag. Op een industrieterrein in Venendaal is vanochtend brand uitgebroken. De brand begon in één gebouw van een veevoederbedrijf. Het vuur sloeg over naar een ander pand. Volgens de brandweer komt er zeer veel rook vrij. Mensen in de buurt krijgen het advies om ramen en deuren te sluiten. Het weer in het noordoosten nog een bui, maar verder is het droog. Het wordt 18 tot 22 graden vanmiddag. Vannacht is het opnieuw koud. Lokaal kan het 6 graden worden. Morgen is er meer zon en het is droog bij 22 tot 25 graden.